uur. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Vanaf de luchthaven van Kabul zijn vanmorgen militaire vliegtuigen... met diplomaten en burgers uit Afghanistan vertrokken, meldt persbureau Reuters. Na de chaotische situatie van gisteren is de startbaan nu vrij... en kunnen er vliegtuigen opstijgen. Gisteren werden de evacuatievluchten nog afgeblazen... doordat er duizenden mensen op de startbaan liepen... die probeerden het land te ontvluchten. De Amerikaanse oud-president Bush heeft gereageerd op de situatie in Afghanistan. Onder zijn leiding begon de VS de militaire missie in dat land. Hij laat weten bedroefd te zijn voor het Afghaanse volk dat zo heeft geleden... en voor de Amerikanen die zoveel hebben opgeofferd. Vanuit de Republikeinen is ook gereageerd op de toespraak... die president Biden gisteravond hield... Zijn beslissing om Amerika terug te trekken uit Afghanistan... wordt door de republikeinse leider McConnell een regelrechte ramp genoemd... en een vlek op de reputatie van de Verenigde Staten. In Frankrijk zijn honderden brandweermensen bezig om natuurbranden te bestrijden in het zuiden van het land. Het vuur brak gistermiddag uit in het gebied tussen Marseille en Nice... en kon snel om zich heen grijpen door de droogte en harde wind. Twaalf campings zijn geëvacueerd. Voor zover bekend heeft het vuur nog geen huizen bereikt. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar, zegt het CBS. De krapte op de arbeidsmarkt nam al voor corona structureel toe. Maar de virusuitbraak leidde tot een extra krapte. Zo is er een tekort aan arbeidsmigranten die tijdens de pandemie terug zijn gegaan naar Oost-Europa. Het weer, de dag begint eerst nog met wat zon. Al snel zijn er meer wolken. In de middag periodes met regen, behalve in het noorden. Daar droog. Het is een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op bijna alle wegen prima doorrijden. Alleen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem... heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud... tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.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 Best veel, why they mad at me? Kom me zitten, er is moord in die Hennessy yeah. Ah ah, mm, mm. Ze vraagt me wat ik doe mm. Het is laat, ik ben moe mm, mm, Maar ik check je morgen vroeg Ik ben op een spaceface met mijn spacecake En jij je echte facebase, word jij mijn spacebake En jij bent goed opgevoed, vraag het mama Today we gon' fuck, yeah op jouw dag is vandaag.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 They can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get.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 Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar, zegt het CBS. In Frankrijk zijn honderden brandweermensen bezig om natuurbranden te bestrijden in het zuiden van het land. De vuur brak gistermiddag uit in het gebied tussen Marseille en Nice. Het weer wisselvallig en niet warm met een graad of 17. are living. Oh, what a funny thing to say. But there's alive and then there's living. Am I living for today?